Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Bij een Russische raketaanval op de Oekraïnse havenstad aan de Zwarte Zee Odessa... zijn volgens de Oekraïnse autoriteiten zeker vijf mensen omgekomen. 18 mensen raakten gewond. De raketten zouden door een bommenwerper boven de Kaspische Zee zijn afgevuurd. Meer dan duizend kilometer verderop. Naast een militair doel zouden ook twee woningen zijn geraakt. Volgens de autoriteiten wist de Oekraïnse luchtafweer... twee van de in totaal zes Russische raketten uit de lucht te schieten... en ook twee Russische verkenningsdrones. In de belegerde en verwoeste Oekraïnse havenstad Mariupol is het opnieuw niet gelukt om burgers in veiligheid te brengen. Volgens een woordvoerder van de burgemeester kregen de 200 vrouwen, ouderen en kinderen die klaar stonden voor vertrek van de Russen te horen dat ze zich moesten verspreiden... omdat ze anders door granaatvuur zouden worden getroffen. Russische troepen openden vandaag ook opnieuw de aanval op de Azovstal staalfabriek... die door zo'n 2000 militairen zou worden verdedigd. Volgens Oekraïne schuilen daar ook nog zo'n 1000 burgers en 500 gewonde militairen. Gisteren en vandaag is meer dan 100% van het Nederlandse elektriciteitsverbruik opgewekt met zon en wind. Op het hoogtepunt tussen 3 en 4 vanmiddag was 126% afkomstig van zonne- en windparken. Vandaag was stroom daardoor voor het eerst een aantal uren gratis, meldt energiebedrijf Zonneplan. Max Verstappen heeft bij de Grand Prix van Emilia-Romagna in Italië... de eerste sprintrace van het seizoen op zijn naam geschreven. De Red Bull-coureur was sneller dan zijn grote concurrent van Ferrari, Charles Leclerc. Verstappen verdiende daarmee 8 WK-punten... en hij stapt morgen bij de hoofdrace vanaf de eerste plek. Het weer, op veel plaatsen zonnig, maar ook nog wat bewolking. Vannacht opklaringen, minima rond 8 graden. Morgen eerst op veel plaatsen zon, maar geleidelijk meer bewolking... en later in het zuidoosten kans op een bui. Het waait stevig uit het oosten en het wordt rond de 17 graden. Vanaf maandag wat frisser. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort rijdt het verkeer langzaam. Tussen knopend Watergraafsmeer en Muiden 4 kilometer met zo'n 5 tot 10 minuten vertraging.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 Is de nacht nog jong, komt de zon al op, gaan we allemaal naar de klote. Vanavond ga ik even naar Bonbon. Gooi alles van me af en giet me Wat Want ik hou van het leven, al moet ik soms ook geven, want vanavond Ik had mijn bol in mijn stony hampie.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 Is de nacht nog jong, komt de zon af gewoon op. Gaan we af. ik zei, ik hou van jou. En ik weet, we moeten praten, maar daar ben ik niet zo van. Stel het steeds weer uit tot later, tot het echt niet anders kan. Ik verzamel al mijn moed, kan er niet meer staande deze rol ben mezelf al lang niet meer. En je hebt het zelf niet door, maar je speelt het met me mee. Jij bent alles wat ik zoek, maar toch is de liefde weg.